Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland probeert Nederlanders die in Sudan zitten weg te krijgen. Samen met andere landen is er een evacuatiepoging aan de gang. In het Afrikaanse land zijn gevechten, is weinig eten en drinken en is het onveilig. Er staan mariniers en vliegtuigen klaar in Jordanië, even verderop, om te helpen... vertelt deze luitenant in een filmpje van Defensie. Het is voor ons nu wachten op een window of opportunity waarbij de veiligheidssituatie in Sudan zodanig is dat we deze kunnen uitvoeren. Er is contact met 152 Nederlanders die uit Sudan moeten. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle diplomaten al succesvol weggehaald. Frankrijk en Turkije zijn ook nog bezig. Van weggeefkasten tot geldcoaches. In verschillende ziekenhuizen is er extra aandacht voor de financiële situatie van hun personeel. Doen ze omdat boodschappen steeds duurder worden en de energierekening de laatste maanden ook flink is. In een ziekenhuis in Breda kan personeel bijvoorbeeld terecht op een speciaal spreekuur. En een ziekenhuis in Rotterdam heeft een kast waar je gratis spullen uit kan pakken. Een middagje voetballen in Enschede. Daar speelde FC Twente tegen Sparta Rotterdam. Het werd er 3-3 En dat is goed nieuws voor Sparta. Hierdoor blijven ze op plek 5 in de eredivisie staan. Er wordt nog meer gevoetbald vandaag, zoals PSV Ajax bezig. En Feyenoord trapt over drie kwartier af tegen FC Utrecht. En het witte pak dat John Travolta droeg in de film Saturday Night Fever... is in de VS geveld voor 260.000 dollar. Dat is flink meer dan werd verwacht. Twitterpak is volgens de veilingmeester echt een hebbedingetje. This very iconic three-piece white suit worn by John Travolta, Saturday Night Fever 1977, the amazing movie when he took the dance floor. With this is incredible. En mocht je het gemist hebben, in Saturday Night Fever speelt John Travolta een Italiaanse Amerikaan die de dansvloer onveilig maakt in de disco in een wit pak dus. Heb ik het weer nog. Vanuit Zeeland trekken buien over. Daardoor wordt het koeler. Trekt de wind ook aan. Vannacht heb je ook kans op regen. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen is het grijs, regenachtig en 11 graden.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 J'ai cru voir une image, cru voir un mirage. que tu fais pas ce que tu dis. Tu disais vouloir fonder une famille. No te puedo olvidar, mi alma está a mitad. Está mandando no saber de ti. Si yo sentía que eras para mí.